dag aan met in het binnenland de grootste kans op sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden. Aan zee staat een mogelijk harde zuidwestenwind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Alfred Kerkdriel en Culemborg 18 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en knooppunt Gorkum 3 kilometer. Tussen Leerdam en Gorkum is de linkerrijstrook in beide richtingen dicht vanwege een spoedreparatie aan de middenvangrail. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Randweg Dordrecht 15 kilometer. En van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en het Rechtenol 8 kilometer. In het Rechtenol is de rechterrijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. A27 Breda Utrecht tussen Oosterhout en de brug Gorkum 16 kilometer.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 omdat hij de terreuraanslag op Charlie Hebdo in de klas had goed gepraat. De allochtone jongen zei tijdens een groepsdiscussie... dat hij aan de kant van de terroristen staat. We moeten Franse doden en de journalisten hebben hun lot verdiend. Zo leiden zijn uitspraken volgens een Frans tv-station. De school is met de vader gaan praten, maar vond het gedrag van de achtjarige zo verontrustend dat aangifte is gedaan. Volgens de politie is tijdens het verhoor duidelijk geworden dat de jongen zich niet bewust is van de strekking van zijn woorden. Het OM zegt nog niet of het kind of zijn vader wordt vervolgd. De advocaat van de jongen spreekt van collectieve hysterie. Griekenland heeft een terreurverdachte uitgeleverd aan België. De man van 33 zou mogelijk betrokken zijn bij de terreurcel die in Verviers werd opgerold. Volgens Belgische media werd de Algerijnse man samen met een andere man twee dagen na de antiterreuroperatie in Verviers aangehouden in Athene. Hij zou een paar keer hebben gebeld met een terreurverdachte die vastzit in België. In Griekenland zou hij contact hebben gehad met de vermoedelijke leider van de Belgische terreurcel die nog voortvluchtig is. De man zegt zelf dat hij graag in België zijn onschuld wil bewijzen. reizen. Een Russische hacker die vastzit in Nederland stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij wil voorkomen dat hij aan de VS wordt uitgeleverd. Deze week gaf een Nederlandse rechter toestemming voor uitlevering. De hacker, Vladimir Drinkman, werd ruim twee jaar geleden op verzoek van de VS gearresteerd. Dat land verdenkt hem van hacken van Amerikaanse bedrijven, lidmaatschap van een criminele organisatie, vervalsing van betaalpassen, oplichting en witwassen. Ook Rusland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar minister Opstelten geeft de voorkeur aan de VS. De Amerikaanse president krijgt een nieuwe Air Force One. President Obama vliegt in een speciale Boeing 747-200, maar het toestel is 30 jaar oud. De Air Force One wordt vervangen door twee nieuwe, wat grotere Boeings, maar dat gebeurt pas als er een nieuwe president zit.